Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Mensen die voor hun werk met gevaarlijke stoffen werken... moeten beter worden beschermd, dat zegt de arbeidsinspectie. In Nederland zijn er 100.000 bedrijven waarbij dat het geval is. En in sommige gevallen gaat het wel verkeerd, zegt de dienst. Om er eens een paar uit te pikken: chemische fabrieken, olieraffinaderijen, maar ook schoonmaakbedrijven of werkplaatsen waar bijvoorbeeld gelast wordt. Maar we zien het ook bij kunstateliers of nagelsalons, waar eh, ja, ook met verschillende stoffen eh, gewerkt worden. En dan gaat het uiteindelijk toch om eh, ja, meer dan 1 miljoen mensen die met die gevaarlijke stoffen werken. Jaarlijks sterven er volgens de arbeidsinspectie ruim 4000 mensen door aandoeningen als longkanker of COPD, die ze door het werken met gevaarlijke stoffen hebben opgelopen. Bij de NS raken 500 mensen hun baan kwijt. En dat is nodig om de kosten omlaag te brengen, zegt het spoorbedrijf. En voor de woordvoerder van de NS komt die bezuiniging best wel dichtbij. Ja, dat gaat om eh, bijvoorbeeld mensen van de communicatie, de afdeling waar ik zelf werk, maar tot aan eh, ja, mensen die bezig zijn bij de commerciële afdeling of innovatie. Wat je met name ziet is dat we dan echt bijvoorbeeld een stapje terug moeten zitten in onze ambities wat betreft eh, innovatie en innoveren, waar we echt binnen Europa en de kopgroep zaten. Ja, daar zullen we echt een tandje terug moeten. PNS had ook gepland om treinen flink op te gaan knappen. Dat gaat dan wel gebeuren, maar ook daar gaan ze minder geld aan uitgeven. En Nederland stijgt weer op de medaillespiegel op de Spelen. De vrouwen vier zonder bleven groot Groot-Brittannië voor in een nek-aan-nek race en sleepte een gouden plak binnen. En ze stonden daarna bij onze verslaggever. Ja, ik, ik, ik zag het uit mijn ogen en ik dacht, we hebben ze. Toen nee, we hebben ze niet. Ook toen dacht ik, nee, ik moet gewoon fucking hard roeien. En toen ging ik weer helemaal die tunnel in en je voelde het gewoon echt dat we dat momentum hadden. Alleen, ik, het kwam alsnog gewoon echt niet binnen. Ik ben, ja, ben gewoon heel, heel trots. Ja, we dachten in de laatste, laatste 100 meter dacht ik alleen maar, ja, niet weer die Britten. Kom op, ja. 1900 meter controle, nu gaan. Nou is klaar. Jullie moeten naar de huldiging. ja. Ja, en kort daarvoor roeide de topfavorieten Melvin Twellaar en Stef Broenink naar zilver in de dubbel 2. Hadden zij natuurlijk wel gerekend op een gouden plak. De vrouwenfinale van de dubbel 2 liep uit op een teleurstelling. Lisa Scheenaert en Martine Veldhuis werden vierde en grepen net naast de medaille. Het weer dan nog vanmiddag een mix van zon en wolken. In het zuiden kans op flinke regen en onweersbuien. In de rest van het land blijft het droog bij een graad of 23.